Goedemorgen, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De man die Thierry Baudet gisteravond in Gent met een paraplu tegen zijn hoofd sloeg... is weer vrijgelaten. Hij viel Baudet aan bij de Universiteit van Gent... waar hij een lezing kon geven. De dader is een Oekraïense man van begin 30. Na de klap riep hij nee tegen fascisme, nee tegen Poetin. Baudet deed in het verleden regelmatig pro-Russische uitspraken. De man wordt wel vervolgd, zegt de Belgische politie. In de zoektocht naar een Nederlandse moordverdachte in Australië is een lichaam gevonden. Mogelijk gaat het om de gezochte man. Het lichaam werd gevonden bij een klif, schrijven Australische media. In de buurt lagen spullen van hem. De Nederlander van 24 heeft mogelijk iets te maken met een moord op een student twee zouden kort een relatie hebben gehad. Gemeentes krijgen steeds vaker aanvragen om bomen te kappen... omdat die in de weg staan voor zonnepanelen, schrijft het AD. Mensen willen dan een boom weghalen... omdat ze door de schaduw minder energieopbrengst hebben. En dat is dubbel, want bomen zijn natuurlijk ook belangrijk... in een opwarmend klimaat, zegt onder meer de gemeente Apeldoorn. Daarom wijzen zij bijna alle kapverzoeken af. En in veel gemeenten blijft het een discussiepunt. Waar kunnen vluchtelingen worden opgevangen? Tineke van 72 weet het wel, op haar zolderkamer. Al twee jaar wonen daar twee mannen uit Syrië. En het gaat eigenlijk heel goed, zegt ze tegen Hart van Nederland. Mensen die zeiden alleen maar van, ja, dat je dat durft. Ik wil geen vreemden in mijn huis hebben. Maar het maakt mij niet uit. Het voelt heel natuurlijk, heel ontspannen. En we hebben ontzettend veel lol. We're like family. She is like my oma. En ja, het is gewoon, de hele sfeer is gewoon leuk. En daar knapt de mens van op. Ze heeft wel regels. Zo moeten de verwarming en de lichten uit als ze niet op de kamer zijn.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 Radical mind day and night all the time. 714, live the line. Maniac, radiac, winning the game. I'm the lyrical Jesse James. quality I possess. don't say I'm fresh when my voice don't through the best of the microphone that I am holding.